Volgens de Deense inlichtingendienst heeft de Somalische man... die het huis van Koert Westergaard probeerde binnen te dringen... banden met de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab... en met leiders van Al-Qaeda in Afrika. De Somaliër van 28 is neergeschoten. Hij heeft schotwonden in zijn been en schouder... maar is niet in levensgevaar. Westergaard was met zijn vrouw en kleinkind thuis. Ze zijn niet gewond geraakt bij de aanval. Westergaard veroorzaakte in 2006 veel ophef in de islamitische wereld met zijn cartoon waarop de profeet Mohammed te zien is met een bom in zijn tulband. Deense ambassades werden aangevallen en tientallen mensen kwamen om bij rellen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Westergaard heeft sinds de ophef politiebescherming. Hij heeft ook een tijd ondergedoken gezeten. In de binnenstad van Dordrecht heeft een grote uitslaande brand een kledingzaak in de as gelegd. Ook de panden eromheen, waaronder een sportschool, zijn zwaar beschadigd. In de kledingwinkel werd ook vuurwerk verkocht en de restanten daarvan zijn bij de brand ontploft. Zo'n 15 huizen in de buurt werden uit voorzorg ontruimd. Aan het begin van de avond was het vuur onder controle en de buurtbewoners konden in de loop van de avond naar huis. De winkel had een vergunning voor het vuurwerk en had het ook volgens de regels opgeslagen. De oorzaak van de brand in Dordrecht is nog niet bekend. Aan de Franse Middellandse zeekust zijn wandelaars overvallen door een enorme golf. Zeven mensen liepen op een kustweg in Cap Ferrat, vlakbij Nice, toen ze plotseling het water werden ingesleurd.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 you you say want Well, I down?